Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Door het PvdA-leider Samson dat er nog geen cao is voor ambtenaren, leraren, politieagenten en militairen. Hij benadrukt dat is afgesproken dat ze er dit jaar geld bij krijgen. Volgens Samson moet het kabinet ruimte bieden om aan een deel van de eisen van de bonden te voldoen. Hij vindt dat mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal een beetje extra salaris verdienen, zeker als ze jaren op de nullijn hebben gezeten. De cao-onderhandelingen zitten nu muurvast. De politie in West-Brabant, Zeeland en Limburg heeft invallen gedaan bij een actie tegen leveranciers van grondstoffen van synthetische drugs. Ze vielen binnen bij bedrijven die chemicaliën in opslag hebben zoals zoutzuur, mierenzuur en aceton. Dat is op zich niet strafbaar, maar volgens de politie bevoorraden deze bedrijven waarschijnlijk drugslaboratoria. De rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat er meer onderzoek komt naar de dementie van de afperser van de familie De Mol. Het OM wil weten of de verdachte, Dirk M., al dementie had tijdens het schrijven van de brief waarin hij dreigde het gezin van Linda De Mol wat aan te doen. Ook wil het OM weten of de verdachte dementie kan simuleren. Saoedi-Arabië is op zoek naar beulen. Er moeten acht mensen bijkomen die onthoofdingen en het afhakken van handen kunnen uitvoeren. Een vooropleiding is niet vereist. Het aantal doodstraffen dat ten uitvoer wordt gelegd is dit jaar in Saoedi-Arabië flink toegenomen. Er zijn nu al zeker 85 mensen ter dood gebracht. Dat is bijna evenveel als in heel 2014. Het is niet bekend waarom dat is. Het weer, Vanmiddag afwisselend zon en buien. En bij die buien kan onweer en hagel voorkomen.